Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM in de avond. I feel like the DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble in the bass.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 De teamleden hadden zich verkleed als arts en grepen in na de landing op de luchthaven Domodedovo in Moskou. De man werd gearresteerd en de 105 passagiers bleven ongedeerd. De kaper had een ontmoeting met de media en met justitie geëist, zegt een politiewoordvoerder. Die wilde verder geen details geven over de kaping. Ook is nog onduidelijk hoe de man de controle over het vliegtuig had gekregen. Het toestel zou zijn opgestegen in de onrustige Caucasusregio. De ondernemingsraad van het farmaciebedrijf MSD in Os, het voormalige Organon, stapt naar de rechter. De OR is boos dat de directie vooraf geen advies heeft gevraagd over het massa-ontslag in Os. Bij een reorganisatie moet dat, zegt de OR. Nu het niet is gebeurd, eist de ondernemingsraad van de rechter in Amsterdam dat het massa-ontslag direct wordt teruggedraaid. Het Amerikaanse moederbedrijf MSD kondigde vorige maand aan dat er in Os ruim 2000 banen verdwijnen. Volgens het concern is dat nodig om beter te kunnen concurreren. Op een veiling in Londen zijn de valse tanden van Winston Churchill voor ruim 18.000 euro van eigenaar gewisseld. Het is het gouden bovenplaatje met tanden dat werd gemaakt om Churchills markante stemgeluid met een lichte slis te behouden. De vroegere Britse premier liet het plaatje aan het begin van de Tweede Wereldoorlog maken om herkenbaar te zijn bij radiotoespraken. De nieuwe eigenaar van de tanden is een Britse particuliere verzamelaar van Churchills spullen. Hij heeft ook al de microfoon waarmee de premier in 1945 het einde van de oorlog bekend maakte. Bijna gelijktijdig met de veiling maakte een Britse uitgever bekend dat de privébibliotheek van Churchill wordt gedigitaliseerd. In 2012 kan iedereen zijn brieven, aantekeningen en schoolrapporten op internet bekijken. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het zuidoosten weg en wordt het overal droog. Morgen eerst weer wat buien, later wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het oosten. Dit was het.